Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het noorden van Irak zijn de eerste Duitse hulpgoederen aangekomen. Vannacht landde een transportvliegtuig van het Duitse leger in de stad Erbil. Duitsland stuurde gisteren vijf vliegtuigen naar Irak met hulpgoederen voor vluchtelingen. Een tweede vliegtuig kan waarschijnlijk pas vanavond naar Irak vliegen... omdat de Duitse toestellen op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Turkije aan de grond moeten blijven... vanwege problemen met de papieren. In het noorden van Irak hebben strijders van de islamitische staat een dorpje aangevallen. Er zijn berichten dat daarbij Jezidis zijn gedood. Volgens twee Koerdische en een Jezidische bron zijn 80 mannen gedood en 100 vrouwen gevangen genomen. De berichten zijn moeilijk te controleren. De aanval was in de buurt van de berg Sinjar, waarop een paar dagen geleden nog tienduizenden Jezidis schuilden voor moslimstrijders. De meeste zouden inmiddels in veiligheid zijn gebracht. Ongeveer een miljoen Zuid-Koreanen hebben in Seoul een mis bijgewoond die werd voorgegaan door paus Franciscus. Hij verklaarde 124 Koreanen zalig die in de 18e en 19e eeuw vanwege hun geloof om het leven zijn gebracht. De machthebbers probeerden in die tijd buitenlandse invloeden uit Korea te weren. Naar schatting 10.000 katholieken werden vermoord. Het vijfdaagse bezoek aan Zuid-Korea is de derde internationale reis van Franciscus sinds zijn aantreden in maart 2013. Oostenrijkse reddingswerkers hebben in de deelstaat Salzburg een speleoloog gered die donderdagochtend uitgleed in een grot. De 27-jarige man is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Pool zat vast op een diepte van 250 meter. Hij had bij zijn val botbreuken en een hersenschudding opgelopen. 100 reddingswerkers hebben hem in bijna 48 uur naar boven weten te krijgen. Het weer, geregeld zon, kleine kans op een bui en vooral aan zee een stevige noordwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen meer bewolking met motregen en later regen bij 18 of 19 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.